Jeroen van Kam met het NOS-journaal. De stukjes metaal die waren gevonden op het Franse eiland Réunion zijn niet van een vliegtuig. Het afval dat langs de kust was aangetroffen is onderdeel van een huishoudtrap. Dat heeft een Maleisische functionaris gemeld. Aanvankelijk werd gedacht dat opnieuw een stuk van een Boeing 777 was gevonden. De vondst kwam vier dagen nadat op het eiland een klep van een vleugel was aangetroffen. Die bleek wel afkomstig van een Boeing 777. Mogelijk is die van het vliegtuig van Malaysian Airlines dat anderhalf jaar geleden verdween. Bezoekers van het strand in Wassenaar mogen niet in zee omdat er een rode gloed op het water ligt. Dat heeft de reddingsbrigade laten weten. Nadat het verkleurde water werd ontdekt zijn mensen op last van de politie uit het water gehaald. Rijkswaterstaat gaat onderzoeken wat er precies met het water aan de hand is. De politie spreekt over een plaagalg. Volgens de kustwacht zijn er ook meldingen binnengekomen over een soortgelijke substantie in Scheveningen. Het is op dit moment niet bekend of het om dezelfde substantie gaat en of mensen ook daar uit het water moeten blijven. Bij een vliegshow in Rusland is een militaire helikopter neergestort. Een van de twee militairen aan boord kwam om het leven. De andere inzittende raakte gewond. Op beelden is te zien hoe die nadat de toestel is neergestort zelf uit het wrak kan komen. De man maakt het naar omstandigheden goed, meldt het Russische ministerie van Defensie. Toeschouwers raakten niet gewond. Een helikopter heeft op de grond geen schade aangericht. In haar vakantiehuis in het Spaanse Marbella is zangeres en tv-presentator Cilla Black overleden. Waaraan ze is overleden is nog niet duidelijk, maar er wordt van uitgegaan dat ze een natuurlijke dood is gestorven. Voordat ze voor de BBC tv-programma's als Blind Date ging presenteren, maakte Black als zangeres 14 albums. Wereldhits had ze met nummers als Anyone Who Had A Heart, You're My World en You've Lost That Loving Feeling. Cilla Black is 72 jaar geworden. Het weer, zonnig en droog, temperaturen van 21 graden aan de kust tot 26 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het zeer warm, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. De N57 Rotterdam richting Brouwersdam is door een ongeluk dicht tussen de A15 en de afrit Brielen. Dat gaat waarschijnlijk tot half vier duren. Het verkeer op de N15 onderweg naar de Brouwersdam kan er ook beter omrijden via Spijkenisse over de N218.